Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Wilhelmina ziekenhuis in Assen gaan verslavingsartsen... proberen mensen van het roken af te helpen. Tot nu toe gebeurt dat nergens in Nederland... omdat verslavingszorg voor rokers niet wordt vergoed door de verzekering. Toch start in Assen komende week een speciale poli... onder leiding van een verslavingsarts en een longarts. De kosten worden voorlopig betaald door het ziekenhuis zelf... en de stichting Verslavingszorg Noord-Nederland. Ze hopen dat verzekeraars en het Rijk aan de poli in Assen gaan meebetalen. Bij een postsorteercentrum in Rotterdam is opnieuw een bombrief aangetroffen. Het gaat om de achtste bombrief in korte tijd. Een medewerker van PostNL stuitte op een retourzending die eruit zag als eerdere bombrieven. De explosieve opruimingsdienst heeft de brief onderzocht en in een bomkoffer afgevoerd. Het Rotterdamse sorteercentrum hoefde niet te worden ontruimd omdat de bombrief niet was geopend. Het Iraakse parlement heeft zich uitgesproken tegen militaire aanwezigheid van andere landen in Irak. Aanleiding zijn de Amerikaanse bombardementen op Iraaks grondgebied, zoals afgelopen vrijdag, toen de VS een vliegveld in Bagdad bombardeerde en daarmee de Iraanse generaal Soleimani en de Iraakse militieleider Mohandes liquideerde. De uitspraak van het Iraakse parlement is niet bindend. De Iraakse regering hoeft er niet in mee te gaan. Maar premier Abdul Mahdi heeft zich al wel sterk uitgesproken... tegen de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Irak. Activisten hebben een grote hoeveelheid hooi verspreid... voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Op drie plekken werden in totaal 150 balen hooi neergelegd. Om daar te komen hadden de activisten hekken opengeknipt en een spoorlijn overgestoken. Staatsbosbeheer noemt de actie levensgevaarlijk en gaat aangifte doen. De grote grazers worden elke winter illegaal bijgevoerd door dierenactivisten... die bang zijn dat de dieren anders verhongeren. Maar volgens Staatsbosbeheer is er nog genoeg gras. Het weer, vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima rond 4 graden. Morgen veel bewolking, maar in de loop van de dag breekt de zon soms door. En het wordt een graad of 6.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 de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres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 Entendez le son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 don't show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 高冷面。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 Said no money, no problem, it was some Mexicans eyes And I'm right there, right there And he's right there, right there I'm right there, right there I, I, I wanna go back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 teruggeduurd.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 to love. Cry no more, cry no more. free. together